Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Drukte op verschillende bevrijdingsfestivals. De organisaties van die in Rotterdam en Zoetermeer roepen nu op om niet meer te komen. Luistert niet iedereen naar. In Rotterdam klimmen er mensen over de hekken om toch binnen te proberen te komen. Het bevrijdingsfestival in Groningen gaat vanavond langer door... omdat het daar vanmiddag een tijd stil lag vanwege onweer. Een kraantje papi is daar als verrassingsact ingevlogen om de boel af te sluiten. Een politicus uit Nigeria moet in het Verenigd Koninkrijk 10 jaar de cel in. Hij had een straatverkoper uit zijn eigen land naar Engeland laten overkomen... met de smoes dat hij daar wel werk kon krijgen. Maar eenmaal daar bleek dat de politicus de nier van de man wilde hebben. Die wilde hij aan zijn ernstige zieke dochter geven. Een medewerker van het ziekenhuis in Londen vertrouwde de boel niet... en de operatie werd afgeblazen. Daarna is de politicus opgepakt. Lionel Messi zegt sorry, doet de voetballer na ophef over zijn zakelijke tripje naar Saoedi-Arabië als toerisme-influencer van dat land. Perdon obviamente a, a mi compañero, mijn club. Ja, sorry zegt hij tegen zijn collega's in zijn club Paris Saint-Germain. Messi skipte de training waarna hij voor twee weken weer is geschorst. Ook fans vinden het maar een sneuwe actie. En een aflevering van de populaire Australische kinderserie Bluey is aangepast... na kritiek over vetshaming. Betekent dat je iemand anders belachelijk maakt vanwege zijn of haar gewicht. De serie is ook in Nederland te zien. Het gaat om deze scène. Oh, man. What? Bluey! Why did you say, oh, man? Uh, I just need to do some exercise. Tell me about it. Ja, in de aflevering staat haar vader op de weegschaal... terwijl die zegt dat hij nodig moet gaan sporten. En de moeder bevestigt dat door te zeggen... vertel mij wat. Er kwam op veel kritiek te staan van experts. Die vinden dat kinderen niet hoeven te zien hoe ouders hun lichaam haten. De scène is nu dus door de makers uit de aflevering gehaald.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 Don't you think like that I will love you endlessly If you'd only believe in me Yeah. that I can break free. Cause you see, I have been down for so long, feel like the hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. the shackles on my feet so I can dance. I can just wanna praise, just wanna praise you. Just wanna praise, just wanna praise you. inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round. and on, it goes on and on. And when I'm on the floor and they ask for more, best believe I'm sure to bring it. From the break the dawn to the early morn, I'm uh, on and on, it goes on and on.